Dat heeft CDA-fractievoorzitter Verhagen bekendgemaakt. De hele fractie, inclusief de Kamerleden Koppenjan en Ferrier... kijkt wel kritisch of de uitwerking van de voorstellen recht doet aan de CDA-beginselen en uitgangspunten. Verhagen benadrukte dat niemand in de fractie een uitzonderingspositie inneemt. Wel voegde hij eraan toe dat je bij geen enkel voorstel kunt garanderen... dat iedereen er altijd voor stemt. Ferrier en Koppian benadrukten dat ze hun bezwaren houden tegen dit kabinet... maar ze zullen het kabinet op zijn daden beoordelen... Partijvoorzitter Bleker reageerde blij en opgelucht op de uitkomst van het fractieberaad. Minister Ballin heeft Indonesië tot twee keer toe verzekerd dat president Jono niet opgepakt zal worden, omdat hij als president immuniteit geniet. De uitkomst van het kortgeding dat vanmiddag wordt gevoerd, heeft daarop geen invloed. Jonno heeft op het laatste moment een staatsbezoek aan Nederland dat morgen zou beginnen afgezegd. Hij is beledigd omdat de Zuid-Molukse regering in ballingschap RMS in een kort geding eist dat de politie hem oppakt zodra hij is geland. Volgens de RMS schendt Indonesië de mensenrechten door RMS-aanhangers jarenlang op te sluiten en te martelen. De rechters in het proces tegen Geert Wilders worden niet vervangen. De wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank heeft het wrakingsverzoek afgewezen. Wilders eiste gisteren vervanging van de rechtbank. Volgens hem had de rechtbankvoorzitter de schijn van partijdigheid gewekt... door te zeggen dat Wilders in de rechtszaal de discussie uit de weg leek te gaan. De wrakingskamer vindt dat de rechter zich ongelukkig heeft uitgedrukt... maar dat daaruit niet kan worden afgeleid dat hij voor ingenomen is. Volgens advocaat Moskowitz hangt er nu een smet over de hele rechtsgang... maar hij legt zich wel bij de uitspraak neer proces gaat morgen om 9 uur verder. Het weer nog, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het is 18 tot 21 graden. Morgen veel bewolking en wat motregen in het westen. In het oosten droog en kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.